Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Biddinghuizen is bij een eendenfokkerij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd... en geldt er in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod. Vestigingen van het bedrijf in Hierde en Ermelo worden uit voorzorg geruimd. Het gaat in totaal om 190.000 eenden. Sinds een kleine twee weken geldt een ophokplicht. De maatregelen volgen op de vondst van dode besmette vogels rond het IJsselmeer en in Rotterdam. In Achterveld bij Amersfoort is een zorgcentrum ontruimd vanwege een sterke gaslucht. De bijna 60 bewoners en personeel zijn opgevangen in een sporthal in de buurt. Volgens RTW Utrecht is een hoge concentratie gas gemeten in het riool. Waar dat vandaan komt is onduidelijk. In het zorgcentrum in Achterveld wonen ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse skier om het leven gekomen door een lawine. Dat melden Oostenrijkse media. Twee andere Nederlanders raakten gewond. Zij zijn in levensgevaar. In de groep zaten nog zeker vijf andere skiers. Zij bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in Tirol, in het Utstaal, op een hoogte van 3000 meter. Door slecht zicht was de groep terechtgekomen op gevaarlijk en rotsachtig terrein. Er wordt veel onderzoek gedaan naar ernstige ziektes zoals kanker en dementie, maar weinig naar alledaagse kwalen. Dat moet anders, zeggen huisartsen in zuur. En daarom komt er een nieuw fonds dat onderzoek gaat doen naar klachten die vaak voorkomen, zoals eczeem en oorontstekingen. Een ander voorbeeld is een verstuiking van de enkel. Artsen tapen die vaak in, maar ze weten eigenlijk niet of dat de juiste behandeling is.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 My Way van eh, Calvin Harris. En daarvoor hoorde je Sigala met John Newman. En Nile Rodgers met Give Me Your Love. Hey, wij gaan door met de nummer 12 van deze week. Dit is Ellie Golding met Still Falling For You.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 Still falling for you. Still falling for you. It took us a while you're falling for. And just Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. you got a job to do. Just want you to raise my roof.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 Can't hear them, no, cause I het is gelukt hoor. Ik krijg onze uh, ad interim programmaleider helemaal gek. Eh, waarmee? <laughs> Nou, dat eh, zal ik nog wel een keer vertellen. Dat ga ik nou niet doen. het is half um, vijf ondertussen alweer. Ja, het schiet alweer op. Het is weer vrijdag, gaan de Nederlandse top 40 in eh, vogelvluchten eh, met je doornemen. We zullen weer een eh, hoop overslaan, maar de belangrijkste halen we eruit. Uh, Shawn Mendes bijvoorbeeld, het staat helemaal onderaan in de lijst. Vorige week nog op 36, deze week op 40 met Treat You Better. Uh, die Ocean Mike Perry staat op 38. John Legend is nieuw binnengekomen op 37 met Love Me Now. Shout-out to my ex van Little Mix was vorige week nieuw binnengekomen op 39 in de Nederlandse top 40. Deze week staan ze op 35. En op 34 vinden we ook een nieuw binnenkomen. Jonas Blue samen met Rai met eh, By Your Side. En dan gaan we even verder kijken. Five samen met Everjack Used to Have It All. De nummer 31 is dat. De nummer 28 is eh, First Man eh, met Overall. Nile Horn staat erin. Zeven weken lang alweer. Van 19 naar 27 gegaan deze week. Nou, dan gaan we even doorskippen naar de nummer 22. De Ray Shimmer samen met Gucci Mane met de eh, Black Beatles. De nieuw binnengekomen deze week, dus op 22. Eh, eh, even kijken, dat was het volgens mij met de nieuwe binnenkomers. Dan gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Rack Man staat op nummer 10 met het nummer Human. Clean Bandit samen met Champagne en Anne-Marie met is nummer 9. En die is wel opmerkelijk, want vorige week nog op 23 eh, binnengekomen. Deze week dus al meteen naar 9 gestegen. Heilig Steinveld met Starving staat op nummer 8. En Calvin Harris My Way op nummer 7. Na nummer 6 eh, dan is eh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. De nummer 5 van deze week in de Nederlandse top 40 is Sean Mendes met Mercy. De Chainsmokers met Closer staat op nummer 4, vorige week nog op nummer 2. Blijven zitten op de derde plek is eh, DJ Snake met eh, Let Me Love You. De nummer 2 dan deze week, die stond vorige week nog op uh, nummer 8. En dan heb ik het over James Arthur met Say You Won't Let Go. En de nummer 1 is een zittenblijver. 9 weken staat hij al in totaal in de lijst. En heb ik het over de Weekend samen met Daft Punk met eh, Starboy. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de lijst, uh, derde lijst in de Europese om precies te zijn. De nummer 8 gaan we deze week draaien. Vorige week nog op een eh, tweede plaats, ooit op een eerste plaats gestaan...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 En ja, eigenlijk doe ik dit met, met Justin. Maar ja, dat mag weer niet, hè. Kijk, je ruzie. Dat gaan we maar niet doen. Hey, de studio is alweer aan het vollopen voor het volgende programma. Nou ja, vol niet. Er zijn er maar twee van de drie. Dus het valt eh, best wel mee. Maar eh, het, het, echtpaar eh, gaat zo direct na vijf uur het, het, het, draaitafeltje weer overnemen. Straks meer. Hey, dit is de nummer vijf van deze week. Dit is Bruno Mars. Met 24 Karat Magic. Vorige week nog op een derde plaats. En deze week, nou, nu pas vier weken eigenlijk in de lijst. Dat wou ik zeggen. De nummer vijf, Bruno Mars. Players. Same for the old beach to keep up. Players only. Eh, deze week op eh, nummer 5. Bruno Mars met 24 eh, Karat Magic. En er zijn al echt allemaal verbasteringen van te vinden op internet, hè. Met eh, wortels en eh, weet ik wat allemaal. Eh, maar ja, dat hoort er schijnbaar bij. Euro Breakdown. Hey, we gaan bijna aan de top 4 beginnen van deze week. Maar niet voordat ik nog een leuk nieuwtje aan je heb verteld. Want Rita Ora was de, red, de reddende, mij nou, de reddende <laughs> engel voor Chris Martin. Die tijdens zijn eigen tournee simpelweg niet werd herkend. Nou, soms heb je je eigen concert niet in de hand. Nou, dat gebeurde een paar jaar geleden ook bij Chris Martin. Beveiligers wilden de leadzanger niet toelaten bij een Coldplay-show. Nou, Rita Ora was bij het hilarisch moment... en eh, vertelde erover aan eh, BBC Radio 1. Hij probeerde niet eens eh, uit te leggen wie hij was... maar vroeg gelijk, Rita heeft haar pasje, mag ik met haar mee naar binnen? Nou, Martin had namelijk zijn pasje binnen laten liggen... en het toeval trof dat Rita Ora daar het voorprogramma deed. Nou, de Britse band is weer bezig met het opnemen van nieuwe nummers... Het laatste album van de band, van de, band, eh, Head Full of Dreams, kwam eh, eind 2015 uit. En er waren geruchten dat dit het laatste album eh, van de band zou zijn. Maar gelukkig kunnen de fans nu rustig ademhalen met een EP e die op de planning staat voor 2017 alweer. Nou, ik ben benieuwd of die in 2017 ook meteen weer de hitlijsten gaat bestijgen... zoals de vorige album de singles daarvan allemaal wel hebben gedaan. Hé, hey, wij gaan de nummer 4 draaien voor deze week. Nummer 4 is eh, eentje die is uh, blijven zitten. 14 weken lang eh, in de lijst alweer staat.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 familie, het gezellige echtpaar die alleen maar aan het ruzie is eigenlijk. Nee, ze zei eigenlijk net dat ze nog nooit ruzie hebben gehad. Dat was echt een ruzie. Ik nou, weet je daar nou wat erover hebben? Zal het vandaag gebeuren tijdens deze uitzending. Want ze missen hun chaperone Hans. Hans is er niet. Die zit ergens in, eh, ja, in de kerstboom eh, te vlieren fluiten of zo. Dus ik weet het ook allemaal niet. Hey, eh, de top 3 van deze week gaan we beginnen. Maar niet voordat we luisteren naar hoe die er vorige week uitzag. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week dus... Um... Uh, hoe nou? <laughs> Bruno Mars met uh, eh, 24 Karat Magic. Op twee vorige week stond een mooie plaat. DJ Snake samen met, nou ja, je weet wel met wie, met Let Me Love You. En op nummer 1 vorige week Robert Williams met Love My Life. Deze week op nummer 3 een plaat die ja, in mijn persoonlijke favorieten zit.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 Tonics met eh, Halleluja. Afkomstig van een eh, laatste kerstalbum. En dan maakt het eigenlijk officieel de eerste kerstnummer eh, van... die in de lijst staat dit jaar. Voorgaande jaren was er toch zelfs Mariah Carey weer erin geweest en dat soort onzin. Maar nou was dit eigenlijk de eerste kerstnummer in de lijst der lijsten. Hey, we gaan snel door met de nummer 2 van deze week. En die is in handen van uh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Samen met uh, Kendrick Lamar... Eh, <laughs> ik kon niet eens meer uit mijn woorden, joh. Dat is dus niet normaal. Kendrick Lamar met uh, The Grey, dus de nummer 2 van deze week. Drie plaatsen gestegen in de lijst der lijsten.